Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Een zware overval op een geldtransportbedrijf in Amsterdam heeft geleid tot een chaos op de A2. snelweg is bij Knopendijl al uren afgesloten vanwege de achtervolging van de politie op de voortvluchtige overvallers. Rond drie uur vannacht vielen de criminelen het Amsterdamse bedrijf aan met automatische wapens en explosieven. Ze zijn met een onbekende buit gevlucht. Tijdens de achtervolging crashte bij Waardenburg een van de twee vluchtauto's en vloog hij in brand. De overvallers hielden een passerende bestuurder aan en gingen er met zijn auto vandoor richting het zuiden. Ze zijn nog niet gepakt. ProRail is op een aantal treintrajecten nog druk bezig met het herstellen van de schade door het noodweer van gisteravond en vannacht. Op veel plaatsen sloeg de bliksem in en vielen bomen op het spoor. Er wordt met een aangepaste dienstregeling gereden en op sommige lijnen rijden helemaal geen treinen. De NS adviseert om kort voor vertrek de reizigersinformatie te checken. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag leggen medewerkers van het stadsvervoer rond deze tijd het werk neer. Tot drie uur vanmiddag rijden er geen trams, bussen en metro's. Het is een nieuw protest tegen de aangekondigde bezuinigingen en de aanbesteding in het stadsvervoer. OV-bedrijven hebben geprobeerd de staking te laten verbieden, maar dat is niet gelukt. In de Oosterschelde is een record aantal bruinvissen geteld. Vrijwilligers gingen afgelopen weekend het water op en zagen 61 bruinvissen. Er werden vier moeders met kind waargenomen. Volgens stichting Rugvin wijst dit erop dat de kleine walvissoort zich ook in de Oosterschelde voortplant. Sinds een paar jaar worden er geregeld bruinvissen gezien in het gebied. Het weer bewolkt en vooral in de oostelijke helft van het land buien. Vanmiddag breekt vanuit het westen de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 17 graden op de Wadden tot 21 in het binnenland. Morgen zon, stapelwolken en zo'n 20 graden. Dit was het NOR. Dit is Johnson Hoka van de ANWB is een erg drukke spits. In het totaal staat er 315 kilometer file. Bijzonderheden in de Randstad. Op de A1 richting Amsterdam bij knooppunt Diemen 6 kilometer na een ongeluk. Er is één ook dicht. De A2 Den Bosch naar Utrecht is afgesloten tussen knooppunt Empel en knooppunt Deil. En op de andere rijbaan is de weg dicht tussen knooppunt Deil en de afwit Waardenburg. Op de omleidingsroute staan erg lange files. A4 naar Amsterdam bij Zoeterwoudendorp 6 kilometer. En richting Den Haag 5 kilometer bij knooppunt knooppunt Hoek vanwege een spoedreparatie. Daar zijn twee rijstroken dicht. Verderop nog eens een keer 10 kilometer bij Zoeterwoude. A9 richting Amstelveen, 6 kilometer tussen Beverwijk en knooppunt Raasdorp. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit en Gorkum, 8 kilometer. A16 richting Rotterdam, 6 kilometer voor knooppunt Terbrechtseplein. A27 Breda naar Utrecht, 15 kilometer langzaam rijden tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum. En op de A28 Utrecht in de richting Amersfoort.